Uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in de Gazastrook. Volgens het leger was het doelwit een rakettenfabriek van Hamas... die het voor het zeggen heeft in de Gazastrook. Er zijn geen berichten over slachtoffers. Het leger meldt dat het Israëlische luchtafweersysteem gisteravond een raket onderschepte... die vanuit Gaza was afgevuurd. Volgens persbureau AFP werden er vanuit de Gazastrook vannacht nog een paar raketten afgevuurd richting Israël. De spanningen tussen Israël en de Palestijnen lopen sinds vorige week weer op. Het Amerikaanse techbedrijf Meta heeft ook in het vierde kwartaal van het afgelopen jaar een lagere winst geboekt. Datzelfde gebeurde de twee kwartalen daarvoor ook al. Toch ging het beter dan analisten hadden verwacht, voornamelijk door een onverwacht sterke groei van dochterbedrijf Facebook. Het aantal dagelijkse gebruikers nam toe naar gemiddeld 2 miljard. En dat betekent dat ongeveer een kwart van de wereldbevolking op Facebook zit. De fractieleider van de Partij voor de Dieren, Esther Ouwehand, keert vandaag terug in de Tweede Kamer. Ze zat sinds oktober ziek thuis, naar eigen zeggen als gevolg van overbelasting. Dat was de tweede keer in haar politieke carrière. Ouwehand zegt nu geleerd te hebben hoe ze haar grenzen beter kan bewaken. Kamerleden mogen zich volgens de kieswet 16 weken laten vervangen wegens ziekte. Eva Akkerboom nam de afgelopen maanden de zetel van Ouwehand in. En nu haar ziekteverlof voorbij is, hoeft Ouwehand niet opnieuw beëdigd te worden. In Kramatorsk in Oekraïne is een raket ingeslagen in een woonwijk. Daar zijn zeker drie mensen bij om het leven gekomen. Twintig anderen raakten gewond, meldt de regionale politie. Eén appartementengebouw in de oostelijke stad is helemaal verwoest. Zeven anderen zijn beschadigd door de raketinslag. Volgens de politie bestaat de kans dat er nog mensen onder het puin bedolven liggen. Reddingswerkers zoeken naar overlevenden.